Gert Kluk met het NOS-journaal. De Franse minister van Milieu, Nicolas Hulot, heeft zijn vertrek aangekondigd. Dat deed hij in een radio-interview... zonder dat hij vooraf president Macron of premier Philippe had ingelicht. Hulot is teleurgesteld dat er weinig vooruitgang is om klimaatverandering tegen te gaan. Ook was hij gefrustreerd over de versoepeling van de jachtwet. Hulot is een voormalige tv-presentator en activist die een populaire minister werd. Bij het vinden van een stageplek op het mbo wordt volgens minister van Engelshoven van Onderwijs nog steeds gediscrimineerd. Volgens haar is dat vooral het geval bij meisjes met een hoofddoek en jongens van wie werkgevers denken dat ze problemen geven. Volgens de Universiteit van Maastricht moet een kwart van de mbo'ers met een niet-westerse achtergrond minstens vier keer solliciteren voor een stage. Onder autochtonen geldt dat voor één op de tien mbo'ers. 50PLUS heeft de samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de partij opgezegd. Volgens partijvoorzitter Dales omdat het bestuur van het onderzoeksbureau geen inzage geeft in de financiën. Dat bestuur zegt dat de samenwerking is opgezegd omdat het bureau te kritisch zou zijn. Onder meer in een rapport over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens Dales is dat volstrekte onzin. De storing waar het vliegverkeer op Schiphol sinds gisteren last van heeft is nog niet opgelost. Binnenkomende vluchten lopen nog steeds vertraging op. Vliegtuigen kunnen wel gewoon vertrekken. De oorzaak van de storing was een kapotte kabel. Tientallen vertrekkende en aankomende vluchten liepen vertraging op. Reizigers die via Schiphol vliegen moeten ook vandaag rekening houden met vertragingen. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door.